Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal Europeanen met dementie zal de komende 30 jaar verdubbelen tot bijna 20 miljoen. In Nederland zullen over 30 jaar een half miljoen mensen dement zijn, verwacht Alzheimer Europa. Dat is ruim 3 van de bevolking. Volgens de onderzoekers van het instituut zullen samenlevingen zich moeten aanpassen om de zorg voor dementerenden in de toekomst te kunnen garanderen. Op het voormalig militair vliegveld Valkenburg moeten zo snel mogelijk 5000 woningen worden gebouwd. De gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland zijn het daarover eens geworden. Twee weken geleden dreigde het kabinet met ingrijpen als de gemeente niet snel zou beginnen met de bouw. Het militaire vliegveld staat al 14 jaar leeg. De Tweede Kamer vindt dat Katwijk en ook de nabijgelegen gemeente Wassenaar te lang hebben gedaan over het opstellen van een bestemmingsplan, terwijl de woningnood groot is. In Engeland en Wales bereiden mensen zich voor op overstromingen. Door storm Dennis is het waterpeil in veel rivieren uitzonderlijk hoog. Op verschillende plaatsen worden mensen geëvacueerd. Britse klimaatinstituten hebben voor tien gebieden overstromingswaarschuwingen gegeven. Mensen die daar blijven zijn in direct levensgevaar. Door de zware regenval tijdens de storm zijn straten, spoorwegen en huizen onder water gelopen. Drie mensen kwamen om het leven. En Ron Jans is opgestapt bij FC Cincinnati. De voetbaltrainer kwam afgelopen week in opspraak nadat hij het woord nigger had gebruikt in de aanwezigheid van spelers in de kleedkamer van zijn club. Jans zegt dat hij het niet racistisch bedoelde toen hij het omstreden woord gebruikte en alleen meezong met een rapliedje. Ron Jans was sinds begin augustus coach bij FC Cincinnati. Het weer. Het is wisselend bewolkt met plaatselijk een enkele bui. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Vanavond trekken regenbuien over, daarbij is kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt, op een enkele bui na droog en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Is deze Kwaks van de ANWB.